11 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Van de bijna 50 miljoen mondkapjes die Nederland de afgelopen weken heeft geïmporteerd... zijn ruim 5 miljoen te slecht om te gebruiken. Nog eens 4 miljoen kapjes zijn niet geschikt voor de zorg, meldt het AD. De meeste mondkapjes waren afkomstig uit China. Of alle kosten op de leveranciertijd zijn te verhalen is nog niet duidelijk. In Duitsland zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan... uit protest tegen de coronamaatregelen van de overheid. Ze vinden die veel te ver gaan. In Stuttgart mochten maximaal 5000 mensen demonstreren... nadat bij een soort gelijk protest vorige week een te grote drukte was ontstaan. In München kwamen er duizend demonstranten op het protest af... en in Berlijn werd er actie gevoerd voor het Rijksdaggebouw. In Frankfurt en Hamburg kwamen voor- en tegenstanders van de maatregelen tegenover elkaar te staan. In Hamburg raakte daarbij een persoon gewond. De politie heeft in Zwolle een man opgepakt die mogelijk vanmiddag met een vuurwapen in Steenwijk is gezien. Na die melding werd het centrum van Steenwijk korte tijd afgezet. Het is nog niet duidelijk of deze man ook betrokken was bij het schietincident van afgelopen nacht in Steenwijk waarbij een gewonde viel. Het partijbestuur van DENK legt zich neer bij de uitspraak van de beroepscommissie dat fractievoorzitter Azarkan ten onrechte uit de partij is gezet. Het bestuur onder leiding van medekamerlid Usturk schrijft in een verklaring dat het rooiement is teruggedraaid. Binnen Denk is al lange tijd een machtsstrijd gaande. De politie heeft zes mensen aangehouden bij woninginvallen in onder meer Utrecht, Nieuwegein en Houten. Ze worden verdacht van handel in harddrugs. In hun woningen werden honderden pillen en cocaïne en softdrugs aangevonden. Hoofdverdachte is een 36-jarige man uit Nieuwegein. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden. Ook is er nog een kans op vorst aan de grond.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 We're going to be playing a lot of different kind of styles of music. Not just a typical, you know, tech house kind of thing. Not just a typical, you know, tech house kind of thing. Not just a typical, you know, tech house kind of thing.